Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vrijwel alle redelijk duur, concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Ze keken naar ontwikkelingskosten, productie, verkoop en marketing van geneesmiddelen. Als voorbeeld noemen ze een middel tegen prostaatkanker. Hier kost het bijna 30.000 euro, maar volgens de onderzoekers 2600 euro genoeg zou zijn om winst te maken. De farmaceutische industrie zegt dat de medicijnen zo duur zijn om onder meer de hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen. In het onrustige vulkaangebied op het grootste eiland van Hawaii ontstaan nog steeds nieuwe scheuren. Mogelijk moeten er daarom meer mensen worden geëvacueerd. Tot nu toe zijn 35 gebouwen op Big Island verwoest. 1700 mensen zijn hun huizen uit omdat de lava door de straten stroomt. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een recreatieplas bij Winterswijk... is van de 21-jarige man die in het gebied werd vermist. De hulpdiensten zochten sinds gisteren naar de man... Hij was met een groep vrienden aan het zwemmen. Na een sprong van een vlot kwam de man niet meer boven. Het slachtoffer kwam uit Eritrea. Hij woonde in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. Audi is gestopt met het produceren en leveren van de A6 en de A7. Er zijn afwijkingen in de software van de dieselmotoren geconstateerd bij 60.000 modellen. Alle motoren worden nu onderzocht. Volgens het weekblad Der Spiegel is het zeer waarschijnlijk dat Audi opnieuw heeft gesjoemeld met de uitstootwaarde van dieselauto's. De Duitse transportwaakhond KBA en het ministerie van Verkeer hebben al gezegd dat ze medewerkers van Audi willen horen. Het weer nog. Het blijft droog en vrij zonnig. Aan de kust koelt het af door de zeewind. En landinwaarts blijft het nog zomers warm. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11. Nou, morgen dan in het binnenland eerst nog 6 of 27 graden.